Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat waarschijnlijk enorm rommelen in de wereld van voetbaltransfers. De allerhoogste rechter in Europa heeft gezegd dat sommige regels van Wereldvoetbalbond FIFA over transfers tegen de wet zijn. De zaak draaide om de vraag of profvoetballers hun contract zelf op mogen zeggen, vertelt Roy van de Internationale Spelersvakbond. Dat kan eh, in principe eh, nu, nu ook wel, maar eh, als een speler dat doet, dan kan het zo zijn dat er buitenproportionele consequenties voor zo'n speler in werking treden. De rechter vindt dat spelers te weinig te zeggen hebben over hun contract. De uitspraak kan ertoe leiden dat profvoetballers straks misschien makkelijker hun contract kunnen opzeggen zonder dat ze die eerst moeten afkopen. Een militair vliegtuig is onderweg naar Libanon om Nederlanders op te halen. De situatie is daar de afgelopen dagen heel erg verslechterd vanwege de Israëlische aanvallen. In totaal hebben ongeveer 400 mensen gezegd mee te willen. Morgen gaat er ook nog een vlucht. De grootste milieuvervuilers in de industrie zijn niet groener geworden, maar juist vervuilender. Dat zegt de toezichthouder. De uitstoot van CO2 is gedaald, maar dat heeft er vooral mee te maken dat die bedrijven minder produceerden. De manier van produceren is nog hetzelfde. En misschien heb je het ook al gezien, de docu op Netflix over de Menendez-broertjes. Eric en I killed our parents together, so I'd say that makes us pretty close. Dit echt gebeurde verhaal gaat dus over twee broers die hun ouders vermoorden... en daarom de rest van hun leven de bak in moeten. De zaak wordt nu opnieuw onderzocht. De aanklagers hebben in die tijd de broers neergezet als hebzuchtige en koelbloedige moordenaars... die uit waren op het geld van hun ouders... Maar advocaten zeggen dat ze het deden omdat ze jarenlang werden mishandeld en misbruikt. Er komt dus een nieuw onderzoek.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 EU-landen geven groen licht voor het invoeren van importheffingen van 8 tot 35 procent... op elektrische auto's uit China om de eigen industrie te beschermen. Enkele dagen voor Hezbollah-leider Nasrallah vorige week vrijdag... bij een luchtaanval in Beirut werd gedood... had Ayatollah Khamenei hem gewaarschuwd naar Iran te vluchten. De Times of Israel meldt dat op basis van Iraanse bronnen. De voorgenomen stakingen voor het behoud van een vroegpensioenregeling... voor mensen met een zwaar beroep gaan waarschijnlijk niet door. Vakbond CNV vindt de gesprekken constructief...